Dit is door Negens met het NOS-journaal, met een Duitse IS-terrorist. Volgens CNN had de vrouw een hoge veiligheidsmachtiging van de politiedienst. Ze zei tegen haar bazen dat ze naar München zou reizen... maar in plaats daarvan ging ze via Turkije naar Syrië. Daar waarschuwde ze haar toekomstige echtgenoot... een geradicaliseerde Duitse rapper, voor een onderzoek tegen hem. Enkele weken na het huwelijk kreeg ze spijt en vluchtte ze terug naar de VS. Daar werd ze opgepakt en zat ze twee jaar vast. Haar medewerking met de autoriteiten leidde uiteindelijk tot een relatief lage straf. Inwoners van Vianen, vlakbij Utrecht, hebben afgelopen avond last gehad van een penetrante asfaltlucht. De stank kwam van een asfalteerbedrijf in de buurt. Daar stond een tankwagen met een kapotte ontluchtingsklep. De brandweer stuurde een waarschuwingsbericht naar mobiele telefoons in de omgeving. Mensen kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Uiteindelijk bleek de stank in Vianen niet gevaarlijk te zijn. In verschillende steden zijn 1 mei-betogingen uit de hand gelopen. In Berlijn gingen 300 betogers de politie te lijf, onder meer met vlaggenmasten. In Istanbul werden 165 mensen gearresteerd... omdat ze ondanks een verbod wilden demonstreren op het Taksimplein. En in Parijs raakte een agent zwaar gewond... toen hij in brand vloog door een molotovcocktail. Vitesse is op de markt in Arnhem gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Rond half negen verschenen de voetballers en trainer Henk Vrezer op het podium... waar ze werden toegejuicht door 15.000 tot 20.000 fans. Onder andere burgemeester Boele Staal feliciteerde Vitesse... met de eerste prijs in de clubgeschiedenis. Daarvoor maakte de selectie een rondrit door Arnhem in een open bus. Het weer vannacht veel bewolking. In het noordoosten en oosten kans op wat regen. Minima rond 8 graden. Overdag eveneens veel bewolking en buien, maar af en toe zon wordt het 13 tot 15 graden.